is een Boeing 737 neergestort. Daarbij zijn volgens de politie 12 de crash. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Het vliegtuig stortte neer op minder dan 10 kilometer van de bestemming, het vliegveld van Resolute Bay. De maatschappij is gespecialiseerd in het vervoeren van passagiers en vracht naar de afgelegen gemeenschappen boven de Poolcirkel. Daar wonen vooral Eskimo's. Over de oorzaak van de vliegtuigcrash in Canada is nog niets bekend. Vanuit de Gazastrook zijn de afgelopen avond zo'n 50 raketten afgevuurd op het zuiden van Israël. Daarbij zijn volgens Israël één dode en zeven gewonden gevallen. Het dagelijks leven in Zuid-Israël is ontregeld doordat mensen telkens naar de schuilkelder moeten. Israël heeft op zijn beurt luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza. Daarbij raakte volgens Israël één Palestijn gewond. Bronnen in Gaza spreken van drie doden. De wederzijdse vergeldingsacties hebben de afgelopen dagen meer dan 30 mensen het leven gekost.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 Een woordvoerder van Gaddafi gaf gisteravond laat toe dat gewapende opstandelingen de hoofdstad Tripoli hebben bereikt en dat er in verschillende wijken strijd is geleverd met het Libische leger. Hij zei dat de opstandelingen door het leger zijn teruggeslagen. Gisteravond klonken schoten en explosies in Tripoli, waar ook veel mensen op straat waren om tegen Gaddafi te demonstreren. Na een korte pauze laaiden de gevechten weer op. De opstandelingen die Tripoli hebben omsingeld zeggen dat de komende uren cruciaal zijn... Volgens hen zijn veel militairen van Gaddafi op de vlucht geslagen. Zeker zeven toeschouwers zijn gisteravond gewond geraakt door een wolkbreuk tijdens een toespraak van de paus. Dat gebeurde in Madrid, waar paus Benedictus de Wereldjongerendagen bezoekt. Door een windvlaag